meisje lief, luister eens even, wat ik je nu zeggen moet. Jij bent het schoonst in mijn leven, het doet toch mijn hart zo goed. Je figuurtje zo slank en zo prachtig, reusachtig je lijn. Maar van alles bij jou, het meeste ik hou, dat zing ik in dit refrein. Kornbloemen blauw, zijn je ogen die mij aan jou binden voor is de hemel waar wij ons bevinden. Daarom, mijn liefste, zweer ik je trouw. Het komt door die kijkers van jou, korenbloemenblauw. wil je mijn liefde schenken, met jou steeds gelukkig zijn. Bij alles wil ik aan je denken, regent zij zonneschijn. En gebeurt het soms wel dat er nare gevaren ons dreigt, dan kijk ik in je toets het wordt dan weer goed als mijn blik de jouwe krijgt. Oh, zijn je ogen die mij aan jou binden. Oh, is de hemel waar wij ons bevinden. Daarom, mijn liefste, zweer ik je trouw. Het komt door die kijkers van jou, korenbloemen blauw. Daarom, mijn liefste, zweer ik je trouw door die kijkers van jou.